Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Mix Marathon. Raoul Sam. Je weekend in met de Slam Mix Marathon. Een uur lang hoor je nu Joel Corey. tell you twice. I'm not gonna be a fool. I told you once, now I tell you twice. I'm not gonna be a fool. I told you once, now I tell you twice. I'm not zo consistent als hij in de sportschool is, zo eh, wisselvallig kan hij in zijn set zijn. Ik heb hem wel eens een hele donkere set horen draaien, gewoon eh, echt techno in Berlijn. Maar hij, eh, hij kan van alles. En goed is het zeker. In de mixmarathon een uur lang, is dit Joel Corey. Gonna take it into overtime. Welcome to the Space Jam. Here's your chance. Do your dance at the Space Jam. trying to just, you know, give you a little situation. Listen. make. all the laws running off. all of us running off.